Denk terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer en die is er telkens weer. In Amsterdam. ben je werkelijk nooit alleen. Je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij. Met het gevoel, je hoort erbij. In Amsterdam.